pepermunt staat heel uit te zingen. Het is een heel gezellig feest, joh. We zijn zo blij, zo vrij. Oh, wat is het fijn. Dansen op het strand, ja. De vissen erop los, op los. Gooi je